Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Britse Fly BMI is failliet. De luchtvaartmaatschappij zegt dat de brexit de oorzaak is. De uitstootrechten van CO2 zouden duurder zijn geworden... omdat Britse luchtvaartmaatschappijen van de EU... niet meer volledig mogen deelnemen in het Europese handelssysteem van die rechten. De Fly BMI vloog op 25 bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Er werken bijna 400 mensen... Nou, alle vluchten zijn geschrapt. Zelfs passagiers die al waren ingecheckt op een vlucht van München naar Bristol... mochten hun reis niet vervolgen. Voor de veertiende zaterdag op rij hebben gele hesjes in Frankrijk gedemonstreerd. De protesten begonnen rustig, maar in verschillende steden leidde het geweld op... en moest de politie traangas inzetten. In Rouen en het noorden van Frankrijk raakten vier mensen gewond... toen een automobilist door een menigte van gele hesjes heen wilde rijden. In Parijs riep een kleine groep demonstranten antisemitische leuzen... naar de bekende filosoof Alain Finkielkraut... die in de krant kritiek had geuit op de gele hesjes. President Macron heeft met afschuw gereageerd. Er komt een aangepaste versie van de omstreden Nashville-verklaring... die als anti-homo wordt gezien. Volgens een woordvoerder blijft de verklaring inhoudelijk overeind... maar wordt de boodschap beter toegelicht. Het pamflet dat door honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici is ondertekend, werd vorige maand offline gehaald toen er veel kritiek op kwam. De aangepaste Nederlandse versie zal deze maand verschijnen. En in Albanië hebben betogers bij protesten tegen de regering... het kantoor van de premier bestookt met brandbommen en ijzeren staven. Ze willen dat hij aftreedt en eisen vervroegde verkiezingen. De politie zette traangas in. Acht betogers raakten gewond. Ook zeven politieagenten raakten gewond. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 2. Lokaal kan er een misbank ontstaan. Overdag is het opnieuw vrij zonnig en droog met 13 tot lokaal 16 graden. Ook maandag is het droog, dan wel iets meer wolken. Wel zijn er dan meer wolken. Met 11 tot lokaal 15 graden blijft het zeer zacht. Dit was het NOS Journaal.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 You must have fell and bumped your head, messing up my shit and violating me. Violating Got me about to call my peace and take it to the street. sky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 Zandvoort heeft het.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 got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold.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 Hoe weet je, witte gans. Laat je chickie op mijn dik zitten, gastong. Woe!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 doe normaal en nep eh, hou. Huts, huts, huts. Oh. space en ah, eh, nep hou. Huts, ey, doe normaal en nep eh, hou. Het gekke kaart hier met 10k en nep hou. Ik steek het in de muur en niffo En ik haal het uit de ah, motherfucking muur en niffo oh. Die money wordt gestort en niveau. En ik blow het in de motherfucking store en niffo Die slangen worden leren en niffo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 Knullen op mijn hoofd en ik space en nep houd. Doe normaal en nep houd. Huts.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 spent the summer on you. you how it happened. I wasn't looking for someone that night. tell me lies. I can feel that body shake and the heat. 情好。